Mark Hokker met het NOS Journaal. De Nederlandse hockey de halve finales bereikt. Tegen Argentinië werd het 3-2. Oranje kwam via Welte, Leurink en Jonker op 3-0. Argentinië kwam door twee benutte strafcorners terug in de wedstrijd... maar kreeg daarna geen grote kansen meer. In de halve finale spelen de hockeyvrouwen tegen Duitsland. 15 gevangenen die vastzaten in Guantanamo Bay zijn overgeplaatst naar de Verenigde Arabische Emiraten. Het is voor het eerst sinds Obama president is dat zo'n grote groep is overgedragen. Pentagon zegt dat het om 12 Jemenieten en drie Afghanen gaat. In totaal zitten nog 61 gevangenen vast in Guantanamo. Veel van hen zijn nooit ergens officieel van beschuldigd... en hebben om die reden ook geen proces gehad. President Obama wilde Guantanamo Bay al in het eerste jaar van zijn presidentschap sluiten... maar stuitte steeds op verzet van republikeinen in het congres. De politie in Oostenrijk heeft negen mannen opgepakt... die verdacht worden van een groepsverkrachting op Oudejaarsavond in Wenen. De verdachten zijn asielzoekers uit Irak. Het slachtoffer, een vrouw van 28 uit Neder-Saxe... werd door meerdere mannen gedrogeerd en daarna verkracht. Ze werd op nieuwjaarsdag naakt wakker in een vreemd appartement. Enkele mannen waren daar nog aanwezig. Zij lieten haar gaan. De politie is de negen verdachten op het spoor gekomen... door DNA-materiaal, getuigenverklaringen en camerabeelden... Ze werden bij invallen in drie verschillende Oostenrijkse deelstaten opgepakt. In Groningen zijn twee mensen gewond geraakt door een val van een balkon op de tweede verdieping. Een van hen is ernstig gewond. Volgens RTV Noord gaat het om twee jongeren. In Groningen is de introductieweek voor nieuwe studenten bezig. De politie kon nog niet zeggen of de slachtoffers ook studenten zijn. Het weer in het noorden wat wolkenvelden, in het zuiden helder. De temperatuur zakt naar een graad of 10.